Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rechtbank heeft opnieuw vastgesteld dat Nederland een groep IS-vrouwen met hun kinderen moet terughalen uit Syrië... als het OM ze nog wil kunnen vervolgen. De rechtbank in Rotterdam bepaalde in een besloten zitting dat 12 vrouwen en hun 29 kinderen binnen vier maanden moeten worden teruggehaald kabinet voelde er aanvankelijk niets voor om gangers terug te halen... maar ging overstag toen bleek dat ze anders niet kunnen worden vervolgd. Gisteren eiste het OM acht jaar cel tegen Ilham B., de eerste IS-vrouw die werd teruggehaald. Ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire kunnen hulp van de overheid krijgen om hun uit huis geplaatste kinderen terug te krijgen. Maar het kabinet ziet er niets in om alle kinderen zomaar terug naar huis te sturen. Dat moet door de rechter worden beoordeeld, vindt het kabinet. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over de kwestie, waar ook een aantal gedupeerde ouders bij was. Volgens de laatste cijfers wonen er nog 555 kinderen van gedupeerde ouders niet thuis na een uithuisplaatsingsbesluit. De man die verdacht wordt van de gezinsmoord in Geldermalsen... ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging... bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van de Gelderlander. De 40-jarige man werd vannacht gevonden in zijn Duitse cel. Hij wordt verdacht van het ombrengen van een 38-jarige vrouw en hun 6-jarige zoon. Die werden maandag doodgevonden in hun huis. De man werd later aangehouden in Duitsland. België staat net als Nederland in de finale van het Eurovisie Songfestival. Het land kwalificeerde zich in de tweede halve finale voor de eindstrijd op zaterdag. Ook Tsjechië, Azerbeidzjan, Polen, Finland, Estland, Roemenië, Servië, Zweden en Australië zijn door. Dinsdag kwalificeerde de Nederlandse S10 zich al. In totaal doen zaterdag 25 landen mee aan de finale. Onder de afvallers waren afgelopen avond zevenvoudig winnaar Ierland en viervoudig winnaar Israël. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend kans op wat regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door.